Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten... dringen er in een open brief aan de Tweede Kamer op aan... dat Nederland kinderen uit overvolle Griekse vluchtelingenkampen opneemt. Onder hen zijn socioloog Abraham de Zwaan, schrijfster Gaia Polak... en journaliste Hanneke Groenteman. Ze wijzen erop dat zij ooit ook zijn gered, vaak door wildvreemden. Later vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een motie... om kinderen naar Nederland te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert het kabinet om in te zetten op groen herstelbeleid na de coronacrisis. Volgens directeur Mommaas van het instituut leidt de coronacrisis op de korte termijn weliswaar tot minder druk op natuur en milieu, maar is dat effect tijdelijk. Een groen herstelbeleid kan volgens het Planbureau ook bijdragen aan de verduurzaming van de woningmarkt en het aanpakken van mobiliteitsproblemen. In de tijd zijn er bij de Duitse politie ruim 800 meldingen binnengekomen... in verband met de zaak van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann. Een woordvoerder van de recherche noemt sommige aanwijzingen bruikbaar. Begin vorige maand werd een 43-jarige Duitse verdachte aangehouden. In mei 2007 verdween de driejarige Madeleine McCann... uit de slaapkamer van een appartementencomplex in de Algarve. Ze was in Portugal op vakantie met haar ouders en jongere broertje en zusje. In Denemarken is de bekerfinale tussen Aalborg en Zunderjuske in de eerste helft door de scheidsrechter even stilgelegd omdat niet alle bezoekers zich aan het coronaprotocol hielden. Vooral de anderhalve meter regel werd overtreden door de supporters van Aalborg. Een aantal hardleerse supporters is door de politie het stadion uitgezet. En ook werden een paar arrestaties verricht. Na een kwartier werd de wedstrijd hervat. Zunderjuske ging er met de beker vandoor na een overwinning met 2-0. Het weer. Hier en daar een bui en het koelt af. Dan gaat het 14. Morgen in het noorden pittige buien. Lokaal met onweer, hagel en veel regen. In het zuiden valt slechts een enkele bui. En daar komt de zon wat vaker voor de dag.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 Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?